Ook wordt de dubbele bemensing uitgebreid. Nu worden er al twee conducteurs ingezet op late treinen in het weekend. In de toekomst gebeurt dat bij alle nachttreinen en op avonden dat veel uitgaanspubliek naar huis gaat. De lucht tussen minister Ascher en de ING over het aan de kant zetten van uitzendkrachten is enigszins geklaard. De Volkskrant meldde vanochtend op basis van een ING-memo dat de bank veel uitzendkrachten aan de kant zet omdat anders de nieuwe ontslagvergoeding moet worden betaald. Ascher noemde dat buitengewoon schandalig. Hij heeft vanmiddag met ING gesproken en in een verklaring staat dat de interne memo onduidelijk is en dat ING die onduidelijkheid gaat wegnemen. Marine Le Pen, de leider van het Front National in Frankrijk, begint een disciplinaire procedure tegen haar vader. Oud-partijleider Jean-Marie Le Pen moet zich verantwoorden voor het partijbureau, zei ze in een interview met de Franse zender TF1. Aanleiding zijn uitspraken van Jean-Marie Le Pen over de Tweede Wereldoorlog. Kensington en Dotan zijn de grote winnaars geworden tijdens de uitreiking van de 3FM Awards. Ze wonnen er beide twee. Chess Special kreeg in Utrecht de prijs voor beste band. Beste zangeres was voor de vijfde keer op rij Ilse de Lange. De Zeeuwse band Raccoon kreeg de 3FM Award voor beste popartiest. Typhoon, die voor beste hiphopper. Jet Rebel, die voor beste live act. En Mr. en Mississippi, die voor de beste alternatieve artiest. Het weer op de meeste plaatsen is het helder.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 Wat, eh, wat kun je eigenlijk allemaal verwachten eh, vannacht? Nou, heel veel. Eigenlijk, wat niet eigenlijk. In ieder geval een hoop blues. En ik hoop dat er iets bij zit waarvan je zegt van nou, dat is leuk. En zo niet, dan laat hem eventjes weten. Dan komt het helemaal goed. ik maak er eigenlijk nooit, eh, nooit geen gebruik van om in een eh, intro eh, iets te zeggen. Maar in ieder geval Charles Groen, uh, sorry Charles Groen uit, wat zeg ik nou? <laughs> Charles Duif. <laughs> mijn voorganger en was ook mijn mentor trouwens. Deze is speciaal voor jou. Yes, I've packed up my clothes. I'm moving away from your door. Lord, I packed up my clothes. said I'm moving away from the door. I've been your fool for so long. Babe, I won't play that fool my money. I work as hard as I can. I came home early one morning. I found you with another man. And babe, I packed up my moving goodbye, baby. You don't even care. Yes, I had a love so strong for you. But you treat me so unfair. Said I packed up my clothes moving away from the door. You know I've been your fool for so long. And babe, I won't play that fool no more. netjes. Peter Green met uh, Full No More. En eh, ja, het begin was, eh, was een beetje vreemd. rock me deze En ik dacht, oh, dat, hoort, daar heeft niks met blues te maken. Maar goed, we gaan eventjes verder met Mr. Buddy Guy. het lekker in te horen. de zak lekker onderuit en geniet maar. Je luistert naar de Bluesnacht. them around. What can a poor man do when the blues, when the blues keep following him around? sit there and drink them on down. How is it? I feel like drinking me some gasoline. Woo! I'm telling you the way I feel sometimes. I feel like I feel just like drinking me some gasoline. up in steam. tastes just like cherry wine. I think I moved back down south. People why the water taste to me like cherry wine. But this Lake Michigan water tastes to me just like turpentine. Now let me have it now. guy with uh, a man that... Ja, yeah. <laughs> oké. De boel eh, loopt hier even een beetje, een beetje, nou ja, een beetje verkeerd. Eh, ik ga eens even kijken of er eh, wat te snacken is hier. Maar het zit er niet in, vrees ik. Maar ik van u een bitter garnituur, alsjeblieft. Een bitter garnituur. Doe er maar 12. De nacht is nog lang. Johnny Lang. En eh, nou, ik weet niet wat hier gebeurt, maar eh, ik zie bitterballen binnenkomen en eh, kroketjes en ja. Je luistert naar de woensnacht van ZFM. Oh. Elnachten zullen nooit meer hetzelfde zijn. Ik zeg doen. Lekker. Je luistert naar de van ZFM. Zandvoort. Rolling Stone. I'm a man. I'm a hoochie coochie man. Sitting on the outside, just me and my mate. I made the moon. Come up two hours late. Wasn't that a man? I spared him child in that rubber band man. No be oh child. Why that fair managed boy? I'm a man. I'm a full-grown man. rolling stone. I'm man, full grown man. Oh well, oh well. Boy Muddy Waters, het kon nog niet uitblijven natuurlijk. En eh, ik heb er zin in hoor. Jawel, jawel, jawel. Well, you're having a good time now, but that'll be trouble after a while. Well, now you know I went to a gypsy woman to have my fortune told. Said you better go back home, son. ain't no En dan ga ik maar gewoon door, hè. En we moeten nog zeven uurtjes, zeg ik, zes en half uurtjes. En uh, eh, komt nu al tijd tekort, ik weet het zeker. En de bitterballen, ze waren lekker. You're gonna get up out the ground, ain't no grave. Oh my iets. niet uit, we gaan verder met... Old eh, Blues, Oldies, Span... vai aguentar a porra. I'm trying to Otis Span en uh, Ain't Nobody's Business. Nou ja, ik hoor zojuist dat eh, er wordt in wordt een actie op touw gezet... Eh, <laughs> om, om mij te voorzien van koffiepetjes. ontzettend lief natuurlijk. Hè. Maar ik heb zojuist een, een megazak gevonden met, met 250 megapetjes erin. Dus ik kom de nacht wel weer door. En... eh in ieder geval, dank eh, dankjewel. Ik vind, het, eh, ik vind het wel heel erg geweldig. In ieder geval, toch eh, nog fijn dat de mensen luisteren. waaronder ook een oude bekende, Anita Duif. En die ken ik nog uit de tijd van Sunshine Radio. En toen draaide ik alleen nog maar rock en rock ballads. En een beetje blues. En ja goed, daar ken ik haar een beetje van. En ik vind het leuk dat ze luistert. En, uh, intussen we zijn tien jaar verder en er is niks veranderd. Ik ben wat grijzer geworden. En, eh, de harde rock is de blues geworden. En de rock ballads, dat is nog wel gebleven. En, eh, dat wordt een volgend programma. Daar hou ik jullie uiteraard van op de hoogte. Je luistert nu naar ZFM. Jimmy Reed. En eh, die lekkere korte nummertjes, hè. Maar dat geeft eh, helemaal niks in die eh, acht uur, zeven uurtjes. Kunnen we een heleboel doen, hè. We gaan verder met, een houtje weer, J.B. Lenoir en Alabama Blues. Ik krijg trouwens wel zin naar koffie. I never will go back to Alabama. That is not the place for me. I never will go back to Alabama. That is not the place for me. You know they killed my sister and my brother. And the whole world let them peoples go down there free. Alabama. Alabama seem to never have love for me. I never will love Alabama. Alabama seem to never have love for me. Oh God, I wish you would rise up one day Lead my peoples to the land of peace. My brother was taken up for my mother, and the police officer shut him down. My brother was taken up for my mother and the police officer shut him down. I can't help but to sit down and cry sometimes. Think about how my poor brother lost his life. people behind a barbed fence. Now you're trying to take my freedom away from me. dat klinkt altijd lekker natuurlijk. Nou ja, het eerste uur uh, zit er bijna op. Het, eh, het gaat snel. En, eh, het enige wat ik kan zeggen is... did it, done it, like it. En, nog zes te gaan. We gaan richting de klok van één uur. En dan gooien we zo meteen even het journaal erin. Want die mensen die hebben natuurlijk ook wat te vertellen. En dan zijn we snel weer terug. Je luistert naar de Bluesnacht van ZFM Zandvoort. Welkom. natuurlijk mag je reageren op eh, de muziek. Je mag natuurlijk reageren op eh, het programma. Het is, het is, allemaal goed. En dat kun je natuurlijk doen eh, via Facebook. Facebook Messenger hè, heet dat tegenwoordig. En je kan mij vinden onder Zandvoort Bruist. Wie? Zandvoort Bruist. Eigenlijk is het Zandvoort Bruist verder, want... Ja, het begint met een websiteje en nou sta je in een keer een bluesprogramma te draaien van, van zeven uurtjes. Dus zal bruist verder. Die houden wij er gewoon in. Tot na de klok van 1 uur en dan zijn wij er weer. dan kom ik erachter dat eh, de presentator van het journaal nog niet op zijn plek zit. Nou ja, dat kan ook gebeuren natuurlijk. Dat maakt er helemaal niet uit. Wij, improviseren gewoon. En ik zeg hem zo, ook oh, dat is de blues. <laughs> nou, ik zie iemand hard binnenkomen. Oh, jongen, jongen, jongen, wat blijf je toch, man.